Er zijn namen verwisseld waardoor bijna 900 mensen onterecht zijn veroordeeld. Ook worden kazernes en marineschepen niet goed beveiligd. Je hoort staatssecretaris Tuinman van Defensie. Ik neem het te harte. De aanbevelingen die neem ik ook over. Dan gaan we eh, eh, direct ook mee aan de slag. En waar dan schoort is voornamelijk in de uitvoering. Dus de plannen zijn er wel. We weten wat er moet gebeuren. Maar er moet gewoon meer resultaat geboekt worden kabinet wordt voor de rechter gesleept door woningcorporaties. Die zijn niet blij met het plan om sommige huren te bevriezen. Dat is fijn voor huurders die een sociale woning hebben via zo'n corporatie. Maar de bedrijven zeggen dat ze daardoor veel geld mislopen. Daardoor kunnen ze minder nieuwe huizen bouwen of bestaande verduurzamen. De corporaties zijn in gesprek gegaan met woonminister Keizer, maar ze zijn er dus niet uitgekomen. Wereldwijd gaat er meer tropisch regenwoud dan ooit verloren. Onderzoekers schatten dat er vorig jaar een gebied zo groot als Ierland is verdwenen. Natuurbranden waren de grootste boosdoener. Die worden bijna altijd door de mens veroorzaakt. En een flinke schorsing voor de keeper van FC Groningen. De KNVB wil dat Etienne Fase de komende drie wedstrijden niet meedoet. Hij liet zich behoorlijk gaan nadat Groningen vorige week in de laatste minuut de gelijkmaker scoorde tegen Ajax. Etienne Fase is uitzinnig van woede. Ik weet niet wie die aan wil vallen. Maar het eh, loopt helemaal mis daar. Het is daar één grote vechtpartij. Wat een schande dit. Wat een schande van de spelers van Ajax en van FC Groningen. Fase sloeg in het opstootje de assistent van Ajax. Hij kan nog in beroep gaan. Er liep ook een onderzoek naar Ajax-verdediger Kaplan. Maar die krijgt geen schorsing. Het weer. Een mix van zon en wolken met in het zuiden kans op een bui. Het is 14 graden aan zee en 20 in Limburg. Morgen meer wolken en vooral in het noorden wat nattigheid bij 13 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat nog file op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Bij Amstelveen Stadshart sta je ongeveer 10 minuten vast. Rijd je op de Ring Zuid richting Utrecht...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 Uh, uh, uh. I can get you so high with the things I do. You get a rush in your veins when we start to move. Don't let these innocent eyes fool you when I'm on the floor, the floor, the floor.